Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die terecht staat voor een reeks verkrachtingen in Utrecht... blijft erbij dat hij niets zegt in de rechtszaal. Sinds zijn arrestatie in 2014 heeft hij geen verklaring afgelegd. Vandaag wordt zijn zaak voor het eerst inhoudelijk behandeld. De man wordt verdacht van de verkrachting van vier vrouwen... tussen 1995 en 2001. Natuurmonumenten heeft 51.000 handtekeningen ingezameld tegen bouwen aan de kust. Het kabinet wil bouwen in het kustgebied makkelijker maken. Natuurmonumenten is bang dat er dan overal huisjes, vakantieparken en privéstrandjes komen. De 51.000 handtekeningen worden morgen aangeboden aan minister Schultz van Hagen. Bij een luchtaanval op een politiebureau in Jemen zijn zeker twintig mensen omgekomen. Tientallen mensen zouden onder het puin liggen. In het politiebureau in de hoofdstad Sanaa zaten chiitische Houthi-rebellen die in andere delen van Jemen gingen vechten. De luchtaanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van het Soenitische Saoedi-Arabië. Bij een explosie op een schoolplein in het zuiden van Turkije is zeker één dode gevallen. Volgens Turkse media zijn er drie gewonden. Op het plein van de middelbare school in de grensplaats Kilis kwam volgens Turkse media een mortiergranaat terecht. Onderzocht wordt of die vanuit Syrië werd afgevuurd. De KNVB denkt erover de regels rond beledigende spreekkoren aan te passen. Volgens KNVB-bestuurder De Jong moet een beledigde speler of scheidsrechter zelf kunnen beslissen om van het veld te stappen. Gisteren lieten ADO Den Haag supporters oerwoudgeluiden horen op het moment dat een donkere speler van Ajax aan de bal was. De muizenplagen in weilanden van de afgelopen jaren zijn veroorzaakt door de mens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Friesland. Volgens de onderzoekers hebben boeren er zelf voor gezorgd dat de weilanden optimaal zijn voor muizen. Een muizenplaag kan worden voorkomen door weilanden onder water te zetten, waardoor vogels de muizen kunnen wegvangen, zegt de provincie.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 Winterse dag, zo, eh, eigenlijk mijn eerste winterse dag, eh, Dolly, zo ervaar ik dat. Goedemorgen. Goedemorgen, Charles. <laughs> en eh, goedemorgen, luisteraars. Ja, kwam het jou ook koud op je dak vallen vanochtend toen je naar buiten liep? Eh, ja, want ik was heel vroeg vanochtend, dus toen was het ook nog wel heel koud hoor. Ja. En toch ging ik heel stoer zonder jas aan naar buiten... om mijn auto in orde te maken... zodat ik mijn kleinzoon naar school kon brengen. Kijk. Ik zei, zo. <laughs> That's the true spirit, ja, maar ik vind dit wel heel <laughs> lekker weer, hoor. Moet ik je heel eerlijk zeggen. Nou, dit heb ik ook veel liever als dat eh, druilige, eh, natte, eh, eh, eh mistige, eh, sombere weer. Ja. ja, nee, dit is beter. <laughs> Zeker weten. Ja. Eigenlijk had hier zullen zitten, eh, ja, Irene. Ja, Irene die zou vandaag starten bij jou, hè? Ja, ja. Eh, maar eh, valse start. Waar is ze? Waar is ze? valse start, Irene. Nou ja, jammer. Maar goed, in ieder geval, jij bent er gelukkig wel. En, ja, ik was er even om iedereen eh, Irene wegwijs te maken. Ja. Met het eh, programma. Nou, je hebt er wel eh, niet wijs gemaakt, maar wel weg. <laughs> Ach ja, jongen, Hans Kassan is er niks bij. We gaan zo genieten van muziek. En natuurlijk ook het, het, regionale nieuws. Zijn er schokkende dingen of valt dat allemaal mee? Nou, ja, schokkend is een groot woord. Maar er zijn toch wel weer dingen gebeurd die het vermelden meer dan waard zijn. Ja, bijvoorbeeld mijn eh, spiegel van mijn auto. Hè? Nou, het is toch verschrikkelijk? Stond op de Kleverlaan, luisteraars. Er is een omgeving, dus eigenlijk ook een beetje hot nieuws. Ja. En, eh, en eh, ja, net een nieuwe auto. En, en, ik kwam bij die auto aan. En nou, misschien vermoedt u het al, ja hoor. Vandalen hebben mijn, mijn linkerspiegel uh, een trap gegeven. Ja, Vandaal slash dronkaard. Ja, nou ja, ja. het is in ieder geval geen automobilist geweest, dat weet ik. Want het is gebeurd tegen de rijrichting in, zeg maar. Dus iemand heeft gewoon een, bewust een, eh, ja, een trap er tegenaan gegeven. Wat 500 euro <laughs> schade. Ach, het is toch wat kom je net je bed uit. Zo is dat. Nou ja, goed, is mijn materiaal gelukkig hoor is verzekerd. Maar ja, ik weet dat hoe... wel, maar je hoeft er niet blij van te worden. Nee, ik weet en niet toch hoe blijf je lachen, jongen. Zo is dat. Ik weet niet hoe het gaat met een no-claim trouwens. Misschien dat je de eerste keer eh, als dat allemaal meevalt. Ja. Daar bidden we dan maar voor. Ja, ja. Bid jij wel eens, broer? Of? Eh, regelmatig. <laughs> Regelmatig. Ik ga regelmatig s'avonds voor het slapen gaan even met mijn knietjes. Op mijn knietjes naast mijn bed. En dan, eh, dan ja, ben ik ja, zo eh, dankbaar dat ik, dat ik gezonde kleinkinderen heb. Gezonde kinderen, lieve kinderen. Ja. dat je in een lieve familie zit. leuke collega's hebt. Ja. Ja. Ja, leuk die ene. Die ene die, eh, ja, die, die ene is zo leuk. Die is zo leuk. <laughs> als we kijken naar buiten en dan zeg je meteen... laat de zon in je hart. Doen we met René Schuurmans. Niet te verwarren met Katja Schuurman, dat is weer een ander. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo goed toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor Ze schijnt van het leven, want het duurt toch maar even. Nou, dat is niet te hopen dat het maar even duurt. Eh, het is toch hopen dat het nog, eh, dat het nog eh, een aantal jaren zich voortzet. Althans bij mij dan, ja, ik ben al een beetje aan de oudere kant luisteraars. Dus ik ga al naar de 70, dat is niet te geloven. Ik denk er wel eens over na. Dan denk van, hoe kan dat nou dat je eens 70 bent? Ik zie mij nog lopen. Als je van een jaar of zeven. Dat is, zo tien, keer zeven is. Ja, nou, tien keer zo'n eh, leeftijd van zeven al meegemaakt. Nou, het is niet te geloven. Dat zijn allemaal... Ja, één e-, jaar voor een kat heb ik me wel laten, laten vertellen. Dat is geloof ik zeven jaar. Dus ik ben nou... Uh, nou, ik ga het uitrekenen hoeveel kattenjaar ik nou ben. Halleluja. goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, the major. strong, but you needed proof. You saw her bathing all. Ja, dat is nog eens even gevoelig lunchen zo met de Canadian Tenors. Want die zongen dit prachtige, deze prachtige uitvoering van Hallelujah. En luisteraars, hij is jarig hoor, de hele dag. Het is de 18 januari. Onno Hulshoff, mijn hoffotograaf. Hij is jarig. Langzame leven, lang Hij leeft hoog, Onno Hulshoff. Nou, ik weet, hij leeft ook hoog. Hij leeft twee hoog, <laughs> om, om precies te zijn, dat weet ik, eh, dat weet ik eh, zeg maar. Eh, ja, ik ken hem natuurlijk al jaren. En ja, Onno, ik weet dat jij fan bent van Treintje Oosterhuis. Misschien wil Dol je ook wel even feliciteren. Ik weet niet, Dol. Nou, heb, oh, ik, oh, heb ik oh. toevallig... Ik, ik hoor jou aan de gang gaan en ik zit toevallig een berichtje via Facebook te sturen naar nou, hem. Nou, dat is voor zijn verjaardag. Nou, dat is leuk. Ja, jarige Job, heb je hem al ontvangen? <laughs> nou, we zullen kijken straks of die, of die luistert. Want dat is natuurlijk maar de vraag. maar in ieder geval, Onno, voor jou, doe je You Know The Way to San, San Jose. Haarlem, dat weet je. Uh, Bloemendaal weet je ook. Dat, eh, dat, eh, uh, <laughs> Zandvoort, Zandvoort, weet je ook. weet ja. ook, ja. nou, maar San Jose, dat is toch weer een ander verhaal. Ja, ja. maar daar hebben we hulp. De, het is niet TomTom, Tom, maar het is treintje. <laughs> parking cars and pumping gas. call En Jose. Nou, Onno, speciaal voor jou, Treintje Oosterhuis. En ik hoop dat je een hele fijne dag zal hebben. We zien elkaar natuurlijk vanavond. Dat komt helemaal goed. Eh, je hebt mooi weer trouwens op je verjaardag. En ik hoop eh, dat je er... Nou, misschien dat je er vanmiddag wel even op uitgaat. Tenzij je natuurlijk je hele, je hele huis eh, de hele dag vol met visite zit.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 <laughs> Ja, dat heb ik wel eens, ja. Ja, ja. Nou. nou ja, dus zo voelt het dan, hè? Ja. <laughs> En, en, en die illusie blijft dan ook bestaan totdat ik in de badkamer kom. En dan? Nou, en dan zie ik ineens en denk oeh, ah, nou, wat is dit dan? Dat valt ook <laughs> wel nou, weer ben mee. ik weer. Dat, valt dan allemaal ook wel weer mee. Eh. dat weet jij helemaal niet. Oh, is Jij ziet me pas een paar uur daarna. Dan zit er alweer een paar kwasten verf tegen dan. Schildersbedrijf van Pierik. Ja, gevel, eh, <laughs> Voor al uw schilderwerk in Zandvoort. Voor al uw gevelreinigingswerk eh, en zo. Uh, straks het Niels naar het volgende plaatje. Dus maak je daar helemaal geen reet voor, zou ik, zeggen. Ik ga mijn spiegies en metaal voorbereiden. Nou, ik ook. Ja, goed zo. Goed. <laughs> comma down. say that. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, hier komt dan het eh, regionale nieuws. Vandaag is het 18 januari en ik ga u wat dingen vertellen... die in het afgelopen weekend zijn gepasseerd. Zoals daar is op de Zandvoortse Laan. Daar eh, heeft een frontale aanrijding plaatsgevonden op zaterdagavond... waarbij twee gewonden zijn gevallen. Door de hagel was het wegdek heel glad geworden en ging het mis en botsten twee auto's frontaal op elkaar. De brandweer, politie en ambulance waren ter plaatse om assistentie te verlenen... en twee mannen die in een van de voertuigen zaten... zijn beide na de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De inzitter van dat andere voertuig kwam met de schrik vrij. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval deels gesloten en verkeer kon van één kant gebruik maken van het naastgelegen fietspad. Vrijdag heeft het eh, jeugddebat plaatsgevonden. En uh, daarbij hebben de debatteurs van eh, de Maria School gewonnen. Zij heten Sarah Kok en Jeroen Ouderdorp en ze hadden zich heel goed voorbereid... en ze functioneerden als een echt team. En dat was volgens de voorzitter van de jury en van de jeugdraad, burgemeester Niek Meijer... meer dan voldoende om het jeugddebat winnend af te sluiten. De drie agendapunten, twee ingebracht door de Hanni Schaftschool en één door de Maria School... werden tot in de puntjes uitgediept en becommentarieerd. Uiteindelijk kreeg het punt over een schoon Zandvoort begint bij jezelf de meeste stemmen. Tja, en hoe belangrijk het is om in de omgeving van de natuurgebieden rond Zandvoort... in de winter de snelheid met autorijden aan te passen... werd de afgelopen weekend weer pijnlijk duidelijk... toen een automobilist vrijdagmiddag een overstekend hert schepte en doodreed. Eén passagier raakte hierbij licht gewond. De, de vrouw hoefde na controle van de ambulancebroeders niet naar het ziekenhuis... Ook in de nacht van donderdag op vrijdag werd een hert aangereden... en ook dit hert heeft de aanrijding niet overleefd... en de auto was dusdanig beschadigd dat hij moest worden weggesleept. Nu de temperaturen dalen, waarschuwt de politie dat herten en reeën... uit de duinen komen om op zoek te gaan naar voedsel. Dus automobilisten moeten extra goed opletten en echt pas de snelheid aan... dat voorkomt een boel narigheid. Vorig jaar bleek dat de geluidsinstallatie in de aula van de begraafplaats aan vervanging toe was. De gemeenteraad heeft daarom in november 2015 een bedrag beschikbaar gesteld voor een nieuwe installatie. De nieuw aangeschafte installatie kan ook beelden afspelen tijdens een uitvaart. Dat er naast geluid nu ook gebruik kan worden gemaakt van beeld is helemaal van deze tijd. De beheerder is zeer te spreken over het resultaat. De beeldinstallatie maakt het mogelijk om tijdens de herdenkingsdienst beelden of filmmateriaal te tonen. Ook kan informatie gedeeld worden via de beeldschermen. Twee beeldschermen bevinden zich nu in de aula. En op korte termijn wordt er nog één bijgeplaatst in de wachtruimte. Deze extra service is mede mogelijk gemaakt door donaties... van het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort en de vereniging onder hulp, onderling hulpbetoon. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de nieuwe installaties? Neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op met de beheerder van de begraafplaats.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 en heeft u al lang gezien wat ik nu ga zeggen... want vandaag wordt opnieuw een mooie winterdag met geregeld zonneschijn. Er trekken ook wolkenvelden over de regio, maar het blijft droog. Het blijft zeer waarschijnlijk de gehele dag vriezen... met temperaturen rond de min 1 graad. Alleen vlak aan zee zal het kwik een fractie boven het vriespunt uitkomen. Kijk, wat wij niet een mazzel hebben, hè? De wind ja, waait... Zeker, ja. zo is het toch? <laughs> Wij zitten er warmpjes bij vandaag. Eh, de wind waait uit het zuidoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en het blijft droog en bij een tot zwak afnemende zuidoostenwind... daalt de temperatuur naar waarde tussen de min 3 en lokaal min 8 graden... Morgen wordt ook weer een mooie dag met flink wat zon. Het blijft droog en bij vrijwel geen wind ligt de temperatuur weer rond de min 1 graad. En aan zee komt de temperatuur weer net iets boven nul uit. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de the sun and the sky and the deep blue sea. my belle me. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting to tell you that I adore you and always do. That you amaze me mensen die aan het lunchen zijn en die zich een klein beetje ziek voelen... heb ik gewoon dokter Robert er even bij gehaald. Ik denk, nou, dan knap je weer een beetje op. Eet smakelijk trouwens, als je toch moet lunchen. U luistert naar Zandvoort Lunch. Gepresenteerd door Charles Duif en Dolly Tempierik vanmiddag. En we hebben daar zin in. En we stappen beide nu even op de love train. Daar hebben we ook zin in. Nou, dat doen we met de OJ's. OJ's, wil u zeggen. Ja, ja. Ga met ons mee. on the Love Train. train. soul. Every single breath of air I breathe grows sweeter when I know I'll be sharing some sweet, precious time with you. All I can think of is when we walk together hand in hand you were my best friend. Now we're universe apart. And I'm here alone, you're there at home. I wish that we were one again. Oh, the memory of the day when I first looked and saw your smile. You glanced my way stared at me a while. And suddenly, from far away, you are right in front of me. You're the sweetest kiss I never thought could be. All I can think of is when you swept me off my feet that night you kissed me there and then. Now we're a universe apart, and I'm here alone. You're there at home. I wish that we were one again. As I look towards tomorrow, I can see a million stars. They remind me of the nights we spent together. And I pray that as each day goes by, I see that shooting star. It'll lead me right back to where you are. All I can think of is when you swept me off my feet that night. You kissed me there and then. Cause I'm here alone, you're there at home. I wish that we were one again. Cause I'm here alone, you're there at home. And I wish that we were. Giants Hollander met eh, One Again. Mooi nummer. Maar lekker rustige muziek. Om een bij te komen, zullen maar zeggen. Hè. Dan gaan we naar Metcon. En Metcon, ja, die hebben weer een wat, eh, wat meer up-tempo nummer. Ken jij Metcon? Eh? nee, nooit van gehoord. Nou, die komt uit Boerland vandaan. Hoe oh, is dat zo? Ja, net als Boer En, en, uh, hoe, ik kom uit Drenthe, ik hou van disco. <laughs> Nee hoor. Maar hoe kom jij eraan dan? Iets totaal anders, luister maar. heb me vergist, luisteraars. Ze komen toch niet uit Drenthe, Dolly. Dat is... <laughs> Neem net een slok Daxen, Daxen is even wat anders, toch? Een verschrikkelijke man ben je toch af en toe. <laughs> tomorrow. Ooh. daar toch zo vrolijk van, van zo'n liedje. Ik weet niet hoe het jou vergaat, Dolly. Ik word er gewoon vrolijk van. Ik vind het leuke muziek. Het is, het is nog modern ook, hè, want het is een hit. Het is een hit. Ja, ja. Ja. ja. Eh, nou, we moeten ons dus geen zorgen maken over wat voor ding dan ook. Dat wordt gezongen. dus dat zullen we ook niet doen vanmiddag. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar een oudje met Cliff Richard. En zijn schaduwen, oftewel Cliff Richard en de Shadows. Mhm. Willy en the Handjive. lounge, I forgot to go. Willie said, oh, Papa, don't you put me down. Cause they're doing the hand jive all over town. Hand jive, hand jive, hand jive. Do that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe well, he's doing the hand job with Sister Flo. Mama said to Papa, give the baby one dime. And he'll do that hand jive one more time. Hand jive. Hand jive. Hand jive. Do that crazy hand jive. this and it's plain to see. He was doing the hand jive on TV. En in the Hand Even een oudje van Cliff Richard en de Shadows. En onze collega Willem Bruist, luisteraars, gaat u aankomende woensdag vergassen met heerlijke soulmuziek. Eh, dat doet hij met, eh, vanuit zijn ziel. Zoekt hij mooi repertoire bij elkaar. En dat gaat hij doen tussen de klok van 8 uur s'avonds en 10 uur s'avonds. En dan mag ik hem opvolgen met Tussen App en Vloed. Want dat ga ik voor het ook op de woensdag doen omdat ik natuurlijk donderdagavond, eh, als ik het zou doen op donderdagavond... dan moet ik hier vrijdagochtend alweer vroeg zijn. En dat wordt een beetje te veel voor zo'n oude duif. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga dat gewoon verplaatsen naar de woensdag. Tussen de klok van 10 en, uh, en 12. Eh, Willem Bruis dus. Eh, hij is overdag is hij trouwens onze collega in de koepel in Haarlem. De oude gevangenis zeg maar. Om ja, over vluchtelingen te waken zeg maar. En dan trekt hij zijn rokje aan. En Elvis die zingt er dan weer over. De jailhouse rock. We eh, krijgen we die channels ook? ik, zet hem expres af en toe even terug. Want ik moet eventjes die laatste seconde... Dolly moet ik even volmaken voordat Nieuws erin komt. Hè? ik, ik, ik ging al echt kijken om het hoekje.